met in één dag bijna 4.500 tweets Voor het minder minder roepen waren het er gemiddeld 22 per dag. In Iran zijn zes mensen opgepakt vanwege een filmpje op internet... waarin te zien is hoe ze dansen op de hit Happy van Pharrell Williams. Ze deden mee aan een internationale hype. Jongeren uit tientallen landen maakten de afgelopen maanden hun eigen Happy-filmpje. De zes Iraniërs wilden laten zien dat je in Teheran... ondanks de strenge religieuze wetten gewoon plezier kunt hebben. De Iraanse autoriteiten konden het niet waarderen, onder meer omdat de vrouwen geen hoofddoek droegen. De politie spreekt van een vulgaire clip die de openbare kuisheid aantast. De zes Iraniërs moesten na hun arrestatie op tv hun berouw tonen. Het weer, de buien trekken in de loop van de nacht naar het noorden weg. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 graden.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 De vakbonden zeggen dat het bedrijf zijn belofte niet nakomt. Philip Morris vindt dat de bonden buitenproportionele eisen stellen. De sigarettenfabriek in Berg op Zoom gaat op 1 oktober dicht. Ruim 1200 mensen verliezen daardoor hun baan. Philip Morris zegt dat er een uitstekend aanbod ligt, ver boven de gangbare norm. Maar de vakbonden zeggen dat ze zijn uitonderhandeld omdat het bedrijf geen millimeter beweegt. Ze gaan vandaag overleggen met hun achterban. De kinderombudsman zet maandag tientallen dossiers online van afgewezen verzoeken voor het kinderpardon. Het zijn er zeker veertig, zegt hij met het oog op morgen. Twee dagen na de publicatie is er een hoorzitting over het kinderpardon in de Tweede Kamer. De kinderombudsman zei twee weken geleden dat hij het idioot vindt dat asielkinderen die onder gemeentelijk toezicht hebben gestaan in plaats van onder rijkstoezicht buiten het pardon vallen. Hij kondigde toen al aan dat hij dossiers zou gaan publiceren. Ruim 300 burgemeesters zijn het met de kinderombudsman eens. In de Amerikaanse staat Missouri